Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie is de afgelopen tijd meerdere keren bij de flat in Drachten geweest... die vannacht deels is ingestort na een explosie. Dat zei een woordvoerder op een persconferentie. Waarom de agenten werden opgeroepen wilde hij niet zeggen. Ook is het nog onduidelijk wat de oorzaak is van de explosie. De recherche doet vandaag verder onderzoek in het ingestorte appartementencomplex. Friesland Campina kan de toestroom van melk niet meer aan... Het zuivelbedrijf betaalt melkveehouders in januari en februari daarom een vergoeding als ze hun melklevering beperken, meldt RTV Drenthe. De oorzaak van het overschot is de afschaffing van het melkquotum, waardoor boeren sinds 1 april zoveel melk mogen produceren als ze willen. STAP, het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, maakt zich zorgen over feesten waar je tegen betaling van een vast bedrag onbeperkt kunt drinken. Die zijn er vooral tijdens oud en nieuw. Volgens het instituut worden jongeren op zo'n feesten vaak niet gecontroleerd op leeftijd... en wordt er doorgeschonken aan mensen die al te veel op hebben. De gemeente zouden dat vaker moeten controleren, vindt Stap. Joep van het Hek is afgelopen week geopereerd... en daarbij zijn een aantal bypasses aangebracht... schrijft zijn bedrijf Hekwerk Theaterproducties. Omdat het herstel zeker een paar maanden zal duren... zijn alle voorstellingen in januari en februari geannuleerd. Of de voorstellingen worden ingehaald, weet Hekwerk niet... Van het Hek moest de afgelopen tijd meerdere keren een voorstelling afbreken vanwege gezondheidsklachten. En Theo Bos keert weer terug naar het baanwielrennen. Zes jaar geleden maakte hij na een geslaagde periode de overstap naar de weg, maar dat werd nooit echt een succes. de renner van 32 hoopt zich nu op de baan te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Rio volgend jaar zomer. Nog het weer, geregeld zon bij een graad of 12. Morgen in het westen wat regen en het oosten zon. Het wordt dan een graad of 10. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staat een file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij Muiden-Oost, 5 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.